In de voormalige koepelgevangenis in Haarlem zitten sinds vannacht 57 asielzoekers. Dat kunnen er de komende week 350 worden. In Nunspeet, Brommen, Brummen en Oosterhout gaat het om kleinere aantallen. In Zeist wordt vannacht een sporthal gereed gemaakt om 150 vluchtelingen op te vangen. De gemeente Roosendaal in Noord-Brabant wil 200 tot 250 vluchtelingen aan een slaapplaats helpen. De tweede dag van de algemene beschouwingen die rond middernacht zijn afgesloten... stonden vooral in het teken van de vluchtelingenstroom. Alle partijen benadrukten de ernst van het probleem, maar de standpunten lagen ver uiteen. Wel vroeg een Kamermeerderheid om meer geld voor opvang in Nederland en in de regio... En verder heeft premier Rutte gezegd dat minister Van der Steur de politiebonden uitnodigt om vandaag te praten over de CAO. Wat Van der Steurs inzet is, is niet bekend. De politiebonden zeggen het gesprek niet uit de weg te gaan. D66-leider Pechtold heeft kritiek op Kamervoorzitter van Miltenburg... omdat ze niet ingreep toen PVV-leider Wilders de Tweede Kamer een parlement noemde. Volgens Pechtold heeft ze hier echt een fout gemaakt. Van Miltenburg zegt zelf dat ze tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen... alle geluiden heeft gehoord die er in de Nederlandse samenleving zijn. Pechtold vroeg zich tijdens het debat af waar Wilders het lef vandaan haalt... om tegen andere Kamerleden te zeggen dat ze de bevolking niet vertegenwoordigen. PvdA-kamerlid Jan Vos twitterde dat Wilders met zijn uitlatingen over een nepparlement openlijk de kenmerken toont van fascistoïde leiderschap. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 10 tot 12 graden. Overdag valt er lokaal een bui, er is af en toe zon.